is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Minister Bruins voor Medische Zorg wil dat zorginstellingen niet langer met een truc toch winst kunnen maken. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het is voor zorginstellingen verboden om winst te maken, maar veel organisaties ontduiken dat verbod. Ze brengen hun vergunning onderin een stichting en besteden de zorg uit aan een BV. En een BV mag wel winst maken. De zorginstellingen kunnen zo ook hun bestuurders meer betalen dan eigenlijk is toegestaan. Minister Bruin schrijft aan de Kamer dat eerder is geprobeerd dit gat in de wet te dichten, maar dat vond de Raad van State toen overbodig. De Amerikaanse marine is opgehouden met zoeken naar drie vermiste militairen in de Filipijnenzee. Ze zijn niet gevonden. De drie zaten in een vliegtuig dat was neergestort bij een militaire oefening ten oosten van de Filipijnen. Acht andere inzittenden werden gered. Het toestel was dinsdag op weg naar het vliegdekschip USS Ronald Reagan. De Japanse politie heeft aan de kust in het noorden van het land acht mensen gevonden die zeggen dat ze uit Noord-Korea komen. De vissers werden gevonden nadat de politie een melding had gekregen over een groep verdachte personen. Ze spraken geen Japans en konden pas worden verhoord toen er een tolk bij was gehaald. Toen vertelden ze dat ze met hun 20 meter lange boot op drift waren geraakt door motorproblemen en daarna waren aangespoeld. Almere en Breda hebben de verkiezing voor de beste binnenstad gewonnen. Breda zorgt er volgens de vakjury voor dat de bezoekers zich welkom voelt in de gezellige Brabantse stad. Bovendien is er voor iedere doelgroep iets te doen. De binnenstad van Almere is volgens de jury een bruisend winkelverblijf en woonmilieu. Het weer, Eerst enige tijd regen. Het is ook kil. In de loop van de dag droger met in het noordwesten soms zon. Het wordt een graad of acht. Alleen in Limburg wat zachter. En er staat een zwak tot matige noordwestelijke wind.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 Ja, precies. Deze is nog langer dan het singeltje. Het singeltje kon op een gegeven moment niet meer op. Maar in Amerika, daar hadden ze weer moeite mee natuurlijk. Ja, natuurlijk. Het zal niet. Eh, eh, het duurde te lang. Ja. Dus toen hebben ze daar een korte versie uit, uitgebracht. Nou, maar het singeltje wat ik, eh, het originele singeltje wat ik nog heb... Ehm, dat, dat is echt uh, eh, 6 minuten 58. Maar goed. Ja. Maar het was wel nummer 3. Ja, dat is nummer 3. Dat is nummer 3. Een compositie van eh, Paul. Ja. En dan krijgen we een compositie van John. Ja. Op nummer 2. Ja, een van de mooiste. Een van de allermooiste. Het, is, het, is zelfs, het is, klinkt een beetje luguber, maar het is zelfs zo mooi dat Willem en ik... wij hebben besloten dat bij ons afscheid wordt dat gedraaid. Ja, ja. Dus dan weet je dat vast. Ja, nou, dat is heel mooi. dat is prachtig. <laughs> en uh, met, een, eh, met een legendarische, prachtige eh, piano solo erin. En die in het nummer. En die is op halve snelheid gespeeld. En ja. daarna verdubbeld, want het moest op een klaversymbol lijken. Oké, okay, vandaar. Dus dat, dat hebben ze dus ook weer gedaan. En dat heeft natuurlijk weer George Martin gedaan. Hè? De, de, de, legende, geweldige man gewoon. Dat is de originele vijfde Beatle. Dat is de originele vijfde Beatle. Is het. Nummer twee. Nummer 2, In ja, My Life. De laatste loodjes. Komt die. Daar komt die. There are places Nou, ze hebben hard geprobeerd om het op een klaverzimmel te laten lijken... maar eh, het leek voor mij gewoon nog op een piano. Tingeltangeltje. <laughs> ja, maar wel geniaal. het, het, bleef mooi. Het, eh, ik moet je zeggen, het, eh, het, is echt een beetje bag hè, wat, er, wat, er, erin zit. Dat proberen ze wel, ja. Ja, ja. nou, dat is ook even. Ik heb daar echt wel moeite mee gehad om dat na te spelen. Oké. <laughs> nou, en dat zegt voor jou heel wat. Ja, nou ja. Toch wel? Ja. Hey? Ehm, en we zijn toe aan de nummer 1, hè? Ja, we gaan eerst even... Ja, eh, ja we zijn, eh, het, we hebben het volbracht. <laughs> ja. We hebben het volbracht. We wisten niet precies hoe laat het zou eindigen. Maar we hebben het volbracht. Vanaf 10 uur vanavond, af gisteravond hebben wij voor u eh, met heel veel plezier de eh, Beatles Top 100 eh, uitgezonden. Dus zoals die was samengesteld door de luisteraars van Sirius FM. Dat is Sirius FM, dat is een Amerikaans radiostation. Uh, dat alleen maar Beatles draait. En dat dus gewoon die top 100 heeft laten samenstellen door de luisteraars. En het is een hele leuke top 100. En, er zaten toch wat onverwachte dingen in. Ik denk dat je het in Nederland zou doen zou of Yesterday of Hey Jude op, op één komen. Ja. Maar eh, zeker niet dit nummer wat hier op één staat. Uh, we houden nog even spannend. Ja, ja. ja we houden nog even spannend. Want... eh maar goed, eh, we, hebben er, eh, we hebben het met plezier gedaan. We weten ook dat er de hele nacht mensen geweest zijn die geluisterd hebben. Dat hebben we gezien. Waar, waar, ook ter wereld. Waar ook ter wereld, tot in Canada en Australië aan toe. Ja. Dus ik hoop dat die mensen allemaal een beetje genoten hebben... Eh, van wat Bart en ik de afgelopen uren, 7,5 uur... Nou, nou, ruim 8 uur. 8 uur zelfs. Ja. 8,5 wordt het zelfs wel. Ja. wat wij de 8,5 uur voor u hebben gedaan hier... En eh, we zijn nu aan het eind. <laughs> U zit ook... Letterlijk en figuurlijk. We zitten met onze tong om onze <laughs> schoenen zitten we hier nog in die studio. Ehm, maar eh, we hebben het met plezier gedaan. En we gaan het afsluiten. We op een wat rare tijd. Maar goed, maakt niet uit. We gaan het in ieder geval afsluiten. Met eh, de nummer 1. En, wat is, de e-, nummer 1 geworden, Bart? Dat is een gezamenlijke compositie van John en Paul. Ja. En het komt van het album Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. En het is A Day in the Life. Kun je het mooier hebben als één? Precies. changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was from the house of law. I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war crowd of people turned away. But I just had to look, having read. 8,5 uur Beatles. Ja. <laughs> Op CFM's antwoord. Waar maak je dat nog mee? Nou. Eh, en, en, en, en, ze hebben gewoon nog meer dan 100 andere nummers die er niet in staan. Hè? Nee, precies. precies. Je zou nog een hele nacht kunnen... <laughs> Je zou nog een hele nacht kunnen bedenken met nummers die niet in de top 100 staan. Maar dat doen we voorlopig niet. Nee, nee, nee. We gaan nu eerst slapen. Ja. En eh, zien dat we deze dag doorhalen weer overleven. Mhm. En eh, <laughs> ik zou zeggen, Bart, eh, rij voorzichtig straks. Ja. Dat en ik wacht op mijn OV-taxi. Die zal om 7 uur komen. Dus ik moet nog zien dat ik het hier een tijdje uithoud. Maar goed, maakt niet uit allemaal. We hebben het graag gedaan. Dit was onze Beatlesnachten van Bart van der Meer en Ruud Jansen. En ik hoop dat, dat u het leuk gevonden heeft. Ja, bedankt voor het luisteren in ieder geval. Dat zeker. Voor al die diehards die bij ons zijn gebleven de hele nacht. Ja. Helemaal geweldig. Oké. En eh, tot ziens maar weer.